en een voorspoedige start. Dik de met het NOS-journaal op scholen in Amsterdam. De gemeente wil hiermee het drugsgebruik onder jongeren strenger aanpakken. Veel scholen hanteren al zelf een drugsbeleid... maar dat is volgens Amsterdam niet altijd genoeg. Het blauwverbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. Iemand die toch met een joint wordt betrapt kan een boete krijgen... of naar een haltbureau worden gestuurd. In Rotterdam geldt al twee jaar een soortgelijk blauwverbod. Groeiremmers kunnen bij vrouwen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Dat meldt het Erasmus Medisch Centrum, die het gebruik van de medicijn afraadt als het niet medisch noodzakelijk is. De universiteit in Rotterdam deed onderzoek bij honderden ex-gebruikers. Vrouwen die groeiremmers hebben gebruikt, hebben een grotere kans dat ze niet zwanger kunnen worden. De laatste jaren worden ze overigens minder vaak voorgeschreven. Pensioenfondsen zijn steeds meer kwijt aan hun bestuur. Sinds 2008 zijn de bestuurskosten van de 20 grootste pensioenfondsen met ruim 60% gestegen tot 6,2 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zitten daar ook de vergoedingen bij die bestuurders krijgen voor het voorbereiden en het bijwonen van vergaderingen. Door de economische crisis moeten volgens de pensioenfondsen vaker worden vergaderd. En doordat bestuurders geen vaste vergoeding krijgen, maar vaak per vergadering worden betaald, lopen die kosten hoog op. De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Ook bondgenoot China betreurt de lancering en roept Pyongyang op zich te houden aan de VN-resoluties. Volgens Noord-Korea was de lancering bedoeld om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Andere landen vrezen dat het gaat om een test met een raket die ook atoomladingen kan vervoeren. Het weer dan nog in de kustgebieden regen, landinwaarts winterse buien, vanmiddag droger en wat zon. Aan zee wordt het een graad of 5. In het zuidoosten blijft het de hele dag vriezen. Morgen meer bewolking en lichte sneeuw. Temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg 5. Ook 5 kilometer op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en het knooppunt Burgerveen. En op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en het knooppunt Batuverdorp. Het laatste komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Hier is de weg weer vrij. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 3. En vanuit Almere naar Utrecht Utrecht over de A27 ook 3 kilometer bij Beeldhoven. A28 richting Utrecht tussen Nijkerk en Leuze-Zuid, daar staat nog 12 kilometer.